12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Er is weinig hoop meer op overlevenden van de bootramp in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Op de Donau zonk gisteravond een rondvaartboot met 33 Koreaanse toeristen aan boord en twee bemanningsleden. Dat gebeurde na een aanvaring met een grote passagiersboot in slecht weer. Zeven mensen verdronken, zeven konden worden gered, maar ongeveer 20 opvarenden worden nog vermist. Geen van de passagiers had een reddingsvest aan... maar volgens het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken... gebeurt dat bijna nooit bij dit soort tochtjes. De Zuid-Koreaanse regering stuurt een eigen bijstandsteam naar Budapest. De man die vastzit voor de aanslag in Lyon vrijdag... heeft toegegeven dat hij is geradicaliseerd, melden Franse media. Hij heeft op internet gezocht naar pagina's over de jihad... en over het maken van explosieven. Bij een doorzoeking van zijn huis in een voorstad van Lyon... zijn grondstoffen gevonden voor het maken van een bom. Ook heeft hij bekend dat hij de aanslag heeft gepleegd. Ook de ouders en een broer van de Algerijnse verdachte zijn opgepakt. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vorige week in het noorden van Groningen blijft oplopen. De teller staat inmiddels op bijna 2900. De meeste meldingen komen uit de gemeente Groningen, maar er zijn ook tientallen berichten uit Drenthe. Er waren veertien acuut onveilige situaties die gelijk moesten worden opgelost. Zo zaten geveldelen los bij appartementen en kwamen plafonddelen naar beneden. Rijkswaterstaat voert vanaf dit jaar op feestdagen extra controles uit op vrachtwagens die op vluchtstroken staan. Op feestdagen zoals Hemelvaartsdag mogen vrachtwagens in Duitsland niet de weg op en vanwege een gebrek aan parkeerplekken zetten de chauffeurs hun wagen dan s'nachts op de vluchtstrook. Ook op zondag gebeurt dat vaak. Volgens Rijkswaterstaat zorgt dat voor onveilige situaties. Het weer nog, de bewolking overheerst. Vooral in het oosten kan er nog wat lichte regen vallen. Vanmiddag bijna overal droog. Later kan soms ook even de zon schijnen.